Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Egypte stelt voor dat er twee dagen niet gevochten wordt in Gaza. Tijdens zo'n staakt het vuren kunnen Israël en Hamas weer met elkaar praten... en kan noodhulp het oorlogsgebied in. Eerdere gesprekken tussen Israël en Hamas liepen vast... maar Egypte wil het toch opnieuw proberen met praten. Vooral voor die noodhulp, zegt deze journalist die in Egypte is. Het zou een hele minimale druppel op de ja, enorm gloeiende plaats zijn... Tegelijkertijd zou dat wel op dit moment ontzettend hard nodig zijn, omdat ja, onder meer de VN vorige week al waarschuwde dat er een hongersnood dreigt in het noorden van de Gazastrook, waar Israël geen noodhulp toelaat. Dus ja, iets is beter dan niets op dit moment. De politie is met een helikopter op zoek naar een automobilist... die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt in de buurt van het Brabantse Helvoort. De weg van Tilburg naar Den Bosch is dicht en dat zorgt voor een uur vertraging. De bestuurder kwam met flinke snelheid dwars door de bosjes de N65 opgereden... reed een verkeersbord omver en knalde tegen een andere auto. Twee mensen sloegen op de vlucht. Rijkswaterstaat denkt dat de weg over een half uur weer vrij is. En dan is er nog een heleboel verkiezingsnieuws. In Bulgarije is gestemd voor het parlement. Een centrumrechtse partij heeft daar gewonnen. Ook in Georgië konden mensen naar de stembussen. Een pro-Russische partij claimt dat zij daar de grootste zijn geworden. Maar veel mensen zeggen dat er is gesjoemeld. De president van Georgië roept mensen op om vandaag de straat op te gaan. En dan was er ook nog een opmerkelijk moment in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Donald Trump had voor een bijeenkomst in New York een komiek gevraagd om de zaal vast voor hem op te warmen. Die ging er hard in. Like I don't know garbage in called Puerto Rico. Oké, okay, alright. Hij maakt Puerto Rico belachelijk en dat is niet zo handig. In Amerika zijn veel Puerto Ricanen. Mogelijk spelen zij een belangrijke rol in de verkiezingen van volgende week. De campagne van Trump heeft al laten weten dat ze het niet eens zijn met de grap. Dan krijg je het weer nog een wisselend dagje. In het zuiden blijft het droog en is er best wat zon. Maar in de rest van het land veel wolken en soms wat lichte regen. Het wordt 13 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Alleen op de A10 staat file op de ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel.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 Ik leef niet meer voor jou. Ik leef voor jou. Voorbij zijn alle nachten dat ik hier helemaal heen op jou heb te wachten. Je hebt me keihard voor gelogen, besodemieten en bedrogen. Dus droog die tranen in je ogen.